weet een heel klein dorpje aan de oever van de Waal. Daar woont een heel lief meisje, ze noemen haar Dalinde, het meisje van mijn dromen. Je bent mijn liefste, lieve Linde, als je eens wist hoe ik jou beminde, dan zou jij nu weer bij me komen en samen van de liefde dromen bent mijn liefste, lieve Linde. Als je eens wist hoe ik jou beminde, dan kwam je nu nog in mijn armen, om mij met liefde te verwarmen. Ik heb haar leren kennen toen ik daar voorbij kwam varen zon scheen in haar haren, haar lach klonk over het water. Ik kan haar niet vergeten. Je bent mijn liefste, lieve Linde. Als je eens wist hoe ik jou beminde, dan zou je nu weer bij me komen. En samen van de liefde dromen. Je bent mijn liefste, lieve Linde. Als je eens wist hoe ik jou beminde, dan kwam je nu nog in mijn armen, om mij met liefde te verwarmen. En ik heb nu besloten om altijd hier te blijven. Hier in dat kleine dorpje, samen met mijn linde, het meisje van mijn dromen. Je bent mijn liefste lievelinde. Als je eens wist hoe ik jou beminde, dan zou je nu weer bij me komen. En samen van de liefde dromen. Je bent mijn liefste lievelinde. Als je eens wist hoe ik jou beminde, dan kwam je nu nog in mijn armen. Om mij met liefde te verwarmen bent mijn liefste lieve linde, Als je eens wist hoe ik jou beminde Dan zou je nu weer bij me komen En samen van de liefde dromen Je bent mijn liefste